12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nijmegen vieren duizenden mensen feest vanwege de promotie van NEC naar de eredivisie. Het gebeurt bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hebben opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels is een feest niet toegestaan. Maar burgemeester Bruls geeft de fans de ruimte. Hij gaat ervan uit dat de supporters het niet te bond maken... en dat ze snel weer naar huis gaan. Het is iedereen even gegund, zei hij. Eerder op de avond kwam de politie wel in actie in Breda... waar teleurgestelde NAC-supporters vernielingen aanrichten en vuurwerk afstaken. De ME voerde enkele charges uit en pakte een paar ruilschoppers op. Iemand die onwel werd, moest gereanimeerd worden. De EU-leiders praten de komende dag over de gedwongen landing van een vliegtuig in Wit-Rusland... waar een criticus van president Lukashenko die aan boord zat werd gearresteerd. EU-leiders spreken van staatsterrorisme en piraterij. Premier Rutte noemt het onderscheppen van de vlucht ongekend en onaanvaardbaar. Mogelijk legt de EU sancties op aan Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen... maar moest onder valse voorwendselen landen in Minsk. Daar werd de kritische journalist Roman Protasevich opgepakt. Vlak daarvoor zei hij tegen een medepassagier dat hij de doodstraf krijgt. Na uren oponthoud vloog het toestel zonder Protasevich verder naar Litouwen. Het station Brussel-Noord is de afgelopen avond ontruimd geweest. Een reiziger dacht de voortvluchtige militair Jurgen Konings te hebben gezien. Het station werd uitgekampt, maar het bleek vals alarm. Belgische speciale eenheden zoeken al dagen naar de zwaar bewapende militair... die onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst heeft bedreigd. Het Belgische OM heeft de militair de afgelopen avond opgeroepen... om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden.